Maar het land is er nog lang niet. De EU en het IMF stelden in mei het eerste deel van een miljardenlening beschikbaar. In ruil daarvoor kwam de regering uit Griekenland met een pakket bezuinigingen en belastingverhogingen om het begrotingstekort terug te dringen. Net voordat de Griekse minister van Financiën wilde reageren op het nieuws... kwam er een melding binnen dat er een bom zou ontploffen bij zijn ministerie. De politie liet het gebouw ontruimen, maar vond geen explosief. Informateur Opstelten denkt drie weken nodig te hebben voor de onderhandelingen over een rechtsminderheidskabinet van VVD en CDA. In een persconferentie zei hij van de koningin een uitdagende opdracht te hebben gekregen, omdat er zowel een regeerakkoord als een gedoogakkoord moet worden gemaakt. Volgens Opstelten zal PVV-leider Wilders bij alle gesprekken aanwezig zijn, ook al komt zijn handtekening niet onder het regeerakkoord. Hij sloot ook niet uit dat Wilders iets te zeggen krijgt over de personele invulling van het kabinet. Bij de gesprekken zullen de fractievoorzitters geassisteerd worden door secondanten uit hun partij. In Pakistan zijn meer dan 4 miljoen mensen getroffen door de aanhoudende moessonregens en overstromingen. Dat meldt de VN-hulporganisatie in het land. Eerder werd nog melding gemaakt van 2,5 tot 3 miljoen mensen. Pakistan kampt met de ergste overstromingen in 80 jaar. Inmiddels zijn 1500 mensen omgekomen, vooral in het bergachtige noordwesten van het land. Zeker 350.000 mensen zijn geëvacueerd. Op veel plaatsen is er een groot tekort aan voedsel en drinkwater. Talloze landbouwgebieden staan onder water en duizenden huizen zijn door het wassende water verwoest. Weerkundigen verwachten dat de hevige moessonregens de komende dagen nog aanhouden. Het weer, het is wisselend bewolkt met enkele buien. In het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wordt het een vrij droge en zonnige dag met 20 tot 24 graden. Op zaterdag keren de buien weer terug. Aan de temperatuur verandert dan weinig.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 Time. Africa. for Africa. Samina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalewa, anawa, ah, ah. Samina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalewa, this time for Africa. I'm well on my journey, biggie, biggie, mama, one A to Z.